Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een vierde verdachte van bedreiging van de Belgische minister van Justitie van Quickenborne is nog op de vlucht. Dat melden Belgische media. In Den Haag zijn afgelopen nacht drie mensen opgepakt vanwege de ernstige dreiging. Volgens de Vlaamse omroep VRT was bij het huis van de minister een auto gevonden met een Nederlands kenteken waar wapens in lagen. België heeft verzocht om uitlevering van de drie die zouden zijn aangestuurd door zware criminelen uit het drugscircuit. De veiligheidsmaatregelen Regelen rond de minister zijn opgevoerd. De regering in Eritrea heeft mannen onder de 55 opgeroepen om mee te vechten tegen het volksbevrijdingsleger van Tigray in het noorden van Ethiopië. De legers van Ethiopië en Eritrea en een aantal milities zijn verwikkeld in een bloedige strijd met dat volksbevrijdingsleger van Tigray om de macht over het gebied. De oorlog duurt al bijna twee jaar en heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. De Tigrese bevolking zit tussen de Eritrese troepen in het westen westen en noorden en de Ethiopische in het zuiden. Het aantal klachten over vliegtuiglawaai in de buurt van Rotterdam de Heek Airport was in de maanden mei, juni, juli meer dan drie keer zo hoog als vorig jaar. Er kwamen bijna 36.000 meldingen binnen tegenover ruim 11.000 vorig jaar. Vorig jaar werd er natuurlijk minder gevlogen door corona. En dit jaar heeft Rotterdam bovendien vluchten overgenomen van Schiphol. En de Amerikaanse jazzlegende Pharoah Sanders is overleden. De saxofonist werd geboren als Pharoah Sanders. Hij speelde in het begin veel in San Francisco. Begin jaren 60 verhuisde hij naar New York. In 1964 werd hij door John Coltrane gevraagd om in diens band te komen spelen. Samen speelden ze controversiële, nieuwe, vrije jazz. Pharoah Sanders was 81 jaar. Het weer vannacht 7 tot 11 graden en voornamelijk droog.